Dit is Radio 501. Is Radio 501. Ready for the blues? Blues, blues yeah, Radio! Het is zaterdagavond bij eh, Radio 501. Eh, en, ja, en wat moet ik dan zeggen? Ik ben eh, net uit het terrasje terug en we hebben lekker in de zon gezeten. En jullie ook allemaal, denk ik. Ik heb al heel veel voorbij horen komen op Radio 501 vandaag op deze zaterdag Crowdfunding Day. Betekent natuurlijk dat je nog steeds de steun kan betuigen aan wat we allemaal aan het doen zijn hier. Onder andere voor het nieuwe onderkomen, wat steeds meer goede vormen gaat aannemen als je het mij vraagt. Het wordt ook steeds gezelliger. Wordt eh, steeds meer georganiseerd. En eh, we hadden vandaag al een paar bandjes. En eh, vooral heel veel goede muziek. Ben je erbij? En blijf erbij vanavond tot aan middernacht. Mijn naam is Frank van Engelen. Ik doe Blue Sienna. En vroeger heette dat Bluesiana Radio. Tegenwoordig heet het Bluesiana Live van de City Live. En in de toekomst zullen we dat ook gaan doen en onderstrepen met bands. Naast mij zit mijn sidekick Rogier, hij doet techniek vanavond weer, want ik kan beter andere dingen doen dan de techniek. Maar in de toekomst zal ik er toch ook zelf aan moeten, vrees ik. Maar het wordt al het een en ander duidelijk eh, voor mij, dus eh, dat gaat helemaal goed komen. Vanavond, Blues en More natuurlijk, tot aan middernacht. Met straks ook een album van de week. En daar begon ik al gelijk mee, want het album van de week is van NDT Nick Nixon. Het album heet Drink, Drank and Drunk. En het nummer waar we mee openden vanavond heette Have You Seen My Monkey? heel veel soorten blues vanavond. En dat gaan we onderstrepen met de volgende. Ja, ja. Blues and more. En wie kan dat beter dan deze man? Hier is Otis Grant. Vorige week ook al een stuk van laten horen. Dit heet Baby, Please Don't Tease Me. Welkom bij Bluesiana. I got a bad, bad feeling. Girl, you done me wrong. bad feeling. Girl, you done me wrong. Well, I'm getting up for work, and baby, you just dragging it home. Well, you're trying to explain. I'm gonna have to set you free. Yes, you tried to explain. I'm gonna have to set you free. Don't say another word, baby. Please don't, just sweetheart me. Yeah, you're trying to explain, gonna have to set you free. Well, you are trying to explain, I'm gonna have to set you free. Don't say another word, baby, please don't sweetheart me. Me. Jawel, we gaan terug eh, naar de gouden jaren van niemand minder dan een gitarist van hoog niveau. Hier is Stevie Ray Vaughan in Texas live. Ray Vaughan van het album Couldn't Stand the Weather. En een aparte uitvoering, een special edition noem je dat. En dit was Texas Blood van het live gedeelte van deze fantastische disc. dan blues. Yeah. The finest blues you've never heard. 501. Sinds 2009 is Radio 501 het platform voor onbekend en opkomend muzikaal talent. Via uitzendingen op www.radio501.nl hoor jij de meest talentvolle artiesten en bands als eerste op de radio. Radio 501 gaat verhuizen naar een nieuwe studio om jou te blijven bedienen met de beste programma's en nieuwste muziek. Hiervoor is jouw hulp nodig. Kijk snel op de website en klik op de button van Stichting Voor de Kunst. Kijk het filmpje en lees wat jij terugkrijgt voor jouw donatie. Met jouw donatie draag jij bij in het culturele aanbod van jouw favoriete radiostation. Voor de kunst, voor jouw radio, met echte muziek. Veel nieuw werk heb ik vanavond weer. The Relatives dus bijvoorbeeld, ik zeg net al tegen Rogier. Rechtstreeks uit Texas. Dit heet Let Your Light Shine. Welkom bij Blue Sienna. Mijn naam is Frank van Engelen. Ik ben bij je tot middernacht. Let Your Light Shine, dat zei uh, eh, Otis Redding vroeger ook al. Dit album heette Electric Award. Het is een combi van een beetje blues, een beetje gospel en dat soort dingen. Het komt rechtstreeks uit Texas, En dus ik heb het gelijk meegenomen. zeg nou tegen Rogier, ik was daar in een platenzaak, gigantische winkel... En eh, toen stond dat ding op en toen dacht ik meteen aan Gary Clark Jr. Toen zeg ik tegen eh, Lia, die met me mee was, ik zeg, dat kan het niet zijn. En dat was het ook niet, het waren dus de relatives en ik heb hem meteen meegenomen. En daar ga je eh, binnenkort nog wel meer van horen. Dan, een aantal mensen waar ik al heel lang contact mee heb. Ik heb het over Fat Harry en de Fuzzy Licks. En Fat Harry was vroeger de voormalige gitarist van onder andere de Robert Vosser Blues Band. Maar hij heeft nu zijn eigen band met de Fuzzy Licks dus. En op dit album speelt Preston Shannon mee, maar ook Henry Oden. Wie kent ze niet? van mensen als Joey Lewis Walker. Het album heet Hearts Loving Man. Hier is Slipping and Sliding. Fat Harry en de Fuzzy Legs. Wat een mooie naam, hè? En waarom die toch Fat Harry heet, dat is me toch een raadsel. Daar probeer ik al jaren achter te komen, want echt dik is hij gewoon niet. Maar hij speelt wel vet. Laten we daar maar op eh, houden dan. Fat Harry. Hij heet gewoon Harold van Dorrelt, mocht je het eh, willen weten. En hij speelt ook mee op mijn nieuwe album. En daar ben ik onwijs trots op. Echt waar. Blue Sienna, elke zaterdag tussen 10 en 12 uur middernacht. En dat betekent blues natuurlijk. En ik ga nu een dame bij je introduceren die vorige week eh, een beetje haar debuut eh, maakte in Nederland. Tijdens eh, de Blues Awards uitreiking. Ik heb het over de lovely Karen Lovely. En zo heet ze ook. Het album heet Still the Rain. Hier is het prachtige So Willing. so, so true. So willing. Baby, it's so, so true. I'm ready, willing and able to do right by you. the taking. I won't be holding back. Anything you need, all you gotta do is ask. So willing, baby, it's so soon. I'm ready, willing and able to do right by you. Put your arms around me and stare right into my face. listen to me closely. Honey, this is the time and place. So willing. Baby, it's so, so true. I'm ready, willing, and able to do right. Jouw radio, jouw muziek. Dit mag niet gebeuren al vier jaar lang hoor jij het echte muzikale talent via www.radio501.nl. Veel artiesten hebben hun carrière zien starten bij het radiostation voor onbekend en opkomend muzikaal talent. Wij zijn van plan om hier nog heel lang mee door te gaan. Maar daarvoor is jouw hulp nodig. Klik op de button op onze site om via een donatie Radio 501 voor te laten bestaan. Help Radio 501 en help door jezelf op de hoogte te houden van de beste programma's en de nieuwste muziek. Voor de kunst. Voor jouw radio met echte muziek. Bluesiana met Frank van Engelen. Dit is Radio 501. Blues en meer dan blues. Bluesiana. The finest blues you've never heard. Neg 9 over half 11 inmiddels geworden. En eh, je luistert naar Bluesiana. Mijn naam is eh, Frank van Engelen op deze zaterdag tot aan middernacht de mooiste blues. En more, zeg ik dan. Ofwel, Arwin. Hey, hoe is het? En ehm, je hoorde ze net, eh, de lovely lady Karen Lovely. En zij was bij de Blues Awards. Ze heeft een album dat heet Still the Rain. Ik heb deze dame al heel lang gepromoot. Want ik heb eh, dat vorige album van haar ook. En voor mij mag ze weer een nieuwe maken. Wil je meer weten, moet je kijken op www.karenlovely.com. Dat is wat eh, dat album betreft. En het nummer heette So Willing. Deze klanken geven aan dat we toe zijn aan het aandachtsalbum. En dat betekent het album van de week wat Bluesiana betreft. Ik heb het Eerste uur er ook al mee geopend. Andy T. Nick Nixon. En het album heet, Drink, Drank and Drunk. Featuring Anson van der Burg. Waar hebben wij het dan over? Dan hebben wij het over een aantal kanjes uit de blues. Rhythm and blues, eh, rock and roll een beetje en ook een beetje ehm, country blues, een beetje west coast, een beetje van alles. <laughs> en eh, dat, dat, album dat eh, kenmerkt zich door een heleboel stijlen. Maar ik ga even vertellen wie erin zit eigenlijk. Andy T op gitaar, Nick Nixon op vocals, ik zei het al, special guest Enson van den Burg op gitaar en hoe op rhythm gitaar ook. Joe Garcia op bas en dan weer een hele bekende, Christian uh, Doosler, die eh, ook in een andere band zit. Die eh, nog steeds ook wel furoren maakt eigenlijk. Maar goed, we gaan weer een stuk draaien van dit album. Ik begon straks met Have You Seen My Monkey? En dit keer is het de beurt aan On My Way to Texas. Het is allemaal heel gezellig hier in de studio. Arwen die was even lekker om bij te klitsen. Dus dat gaat eh, nog wel meer <laughs> gebeuren in de komende tijd. On my way to Texas. Nou, ik ben vooral alweer terug en met Lia ook. En, eh, maar we hebben al besloten om volgend jaar weer te gaan. Alleen dan gaan we een maand en dan komt het allemaal helemaal goed. Zal ik je weer eens mee terug in de tijd nemen naar de jaren 60. Wel eens van Brainbox gehoord. Jan Akkerman zat er toen bij. En ook Rudy de Kweljo. Hier is het prachtige Woman's Gone. En hij is voor John Valent. Louisiana met Frank van Engelen. Dit is Radio 501. Blues en meer dan blues. Bluesiana. The finest blues you've never heard. Ik had net even ruzie met mijn koptelefoon. Je hoorde Brainbox <laughs> en eh, Woman's Gone. Uh, Cas natuurlijk zijn, eh, is de leadman van deze band. En ze zijn er nog steeds, maar ze noemen zich niet helemaal Brainbox meer. Het is meer, meer Brainbox en soms met Jan Akkerman er weer bij. Je moet het maar eens goed in de gaten houden. Deze tonen geven aan. Mrs. Johnson trouwens, mocht je het willen weten, van Jimmy Smith. De beste toetsenist die er ooit geweest is. Hij leeft niet meer. We gaan het even hebben over wat concerten die eh, ik met je door wil nemen. En dan pakken wij de periode van 21 april tot en met 27 april. Dat is morgen tot en met volgende week natuurlijk. Op 21 april, morgen kan je dus naar Erik Sardinos. Hij is in Zwolle, in Heden. Dan op 21 april tot Wolf, een hele goede vriend van mij uit Duitsland. En hij speelt in de Wittebal in Assen. Dan op 21 april Taf en Tender, wie kent ze niet, in de Wijnhaven uit het eh, mooie, eh, kleurrijke Delft. Dan hebben we op 21 april Robin Ford. Hij zat ook nog een blauwe maandag bij eh, onder meer John Mail. Hij speelt in de People's Place in Amsterdam, lekker dichtbij. En dan 22 april, daar heb je hem weer, Israël Nash Kripka. Hij speelt in Eindhoven in Mr. Fritz. Gaat dat zien, zeg ik dan maar weer. 25 april, Daniel Noordken, ook al zo eentje die aanbevolen wordt door mij. En die speelt in het Paard van Trooien. Ik ben er zelf bij, in Den Haag, volgende week dus, 25 april. 26 april, Robert Vossen en Peter Struik met eh, die andere twee mensen. Die speelt in DGS in Dordrecht. 26 april de Velben Brothers ook eh, tijdens de bluesroute in Veendam. En we sluiten af met 27 april Bas die ongetwijfeld eh, dingen van zijn nieuwe album gaat spelen in het dorpshuis in Langbroek. We gaan eruit eh, voor dit eh, eerste uur en ik kom straks graag weer bij je terug. Ga even wat anders doen en ik eh, verlaat je eventjes met Gary Moore en Too Tired. to wake chill this morning, too tired to shake. I got a good poker hand, too tired to win. I can hear my baby knocking, too tired to let her in. I'm tired. Yeah, yeah, yeah, I'm tired. Whoa. Too tired. Too tired for anything. I'm too tired to walk tired to run. I can hear my baby calling. Too tired, too tired, I'm tired. Yes, I'm tired. I'm tired. prosperity. I'm tired of luck. I'm sitting on a pin. I'm too tired to get up. I'm tired. I declare I'm tired. I'm too tired. is deze week de Radio 501. Plaats voor je hoofd. Dan zijn wij op zoek naar jou. Jij staat altijd klaar. Door de weeks of in het weekend, s'nachts, tussen carnaval en pinksteren, suikerfeest, koningsdag. Er zijn makkelijkere manieren om geld te verdienen. Ga naar belastingdienst.nl slash jongeren en zie hoeveel geld je terugkrijgt van vorige baantjes. Halloween. Belastingdienst. Leuker kunnen we het niet maken. Wel makkelijker. Niet roken. Verstandig zonnen. Voldoende bewegen. Gezond eten. Op je gewicht letten. Matig met alcohol. Zo wordt je lijf sterker tegen kanker. Een kleine aanpassing in je leefstijl kan al helpen. Wat doe jij om de kans op kanker te verkleinen? Check het op kwfkankerbestrijding.nl. KWF Kankerbestrijding. Samen voorop in de strijd. Ik heb zand onder mijn avond. ik heb zand op mijn benen. Heerlijk hè, om op vakantie te gaan. Maar wist u dat veel mantelzorgers nooit op vakantie kunnen? Zij zorgen dag in dag uit voor hun chronisch zieke moeder of voor hun kind met een ernstig lichamelijke handicap. Vakantie zit er voor hun niet in. Of wil jij die verzorging een paar dagen overnemen?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 Radio 501 gaat verhuizen naar een nieuwe studio om jou te blijven bedienen met de beste programma's en nieuwste muziek. Hiervoor is jouw hulp nodig. Kijk snel op de website en klik op de button van Stichting Voor De Kunst. Kijk het filmpje en lees wat jij terugkrijgt voor jouw donatie. Met jouw donatie draag jij bij in het culturele aanbod van jouw favoriete radiostation. Voor de kunst, voor jouw radio met echte muziek. Bluesiana met Frank van Engelen. Dit is Radio 501. Blues en meer dan blues. Bluesiana. The finest blues you've never heard. 501. van het album Man in Motion. Welkom bij deel 2 van eh, Bluesiana. Tot aan middernacht ben ik bij je. Mijn naam is Frank van Engelen en ik draai dit nummer dat heet Sick of My Shadow. De volgende die we voor jou in de aanbieding hebben is een man die eh, ja, gerust gerekend kan worden door de crème de la crème van de Chicago Blues. Hij komt ook uit Chicago. We hebben het over John Primer. En hij heeft een album gemaakt wat vooral erg de moeite waard is. Dit heet I Called My Baby. Originals. Ja, en ik heb <laughs> vorig jaar ook een mini-album gemaakt. Dat heet de True Originals. Oftewel, dat betekende gewoon echte eigen dingen. Ja. Je hoorde I Called My Baby, dus ook van hemzelf trouwens. Hij heeft weer een nieuw album, deze man. En op dit album kan je hem horen met onder andere Melvin Harmonica Heinz op uh, eh, bluesharp natuurlijk. David Ross op piano en organ. Michael Morrison op uh, basgitaar en Vernon Rogers, wie kent hem niet, op drums. Maar zoals ik al zei, hij heeft alweer een nieuw album met Bobby Corritore. Twee grootheden uit Chicago, Illinois hebben wij het over Chicago. It's showtime, joh. It's showtime bij Radio 501. Dit is Robert Vossen. En die gaat deze dame aankondigen. We hebben het over Melvia Chick Rogers. inside you All All right, now you're ready for two beautiful background vocalists. How about it? From Miss Raquel Brown. And Miss Liza Sanchez, y'all give it up. All right, keep your hands together, y'all. Because it's star time. Are you ready? I said, Are y'all ready? All right, are you ready for the start of the show? Because it's start time, and when I say start time, I mean start time. Are you ready? All the way from Chicago, Illinois. Are y'all ready? Miss Jen Rogers. Come on, let's welcome her. Jen Rogers. Radio zonder vastgeroeste radiowetten. Programmamakers met een volledig eigen muziekkeuze. Radio gemaakt door enthousiaste muziekdieren. Medewerkers met oog en oor voor onbekend talent. Een burgerinitiatief zonder subsidie van het Rijk en de overheid. Dat Radio 501. Een nieuwe radiostudio betekent een nieuwe stap in de prille geschiedenis van Radio 501. De verhuizing van Radio 501 is erg kostbaar en daarom vragen wij jouw hulp. Kijk op onze website hoe jij Radio 501 kan steunen via Stichting voor de Kunst. Doe een donatie en draag bij aan de toekomst van het enige radiostation wat onbekend talent echt promoot. Alle kleine beetjes helpen Radio 501 de toekomst in. Jij helpt toch ook? Zo is dat. En zo ben we helemaal op de hoogte. Je hoorde je net eh, Melva Chick Rogers in eh, Let the Good Times Roll. Hij is niet meer, maar zijn muziek nog wel. Kruip dichterbij. Hier is Elvin Lee. Jongen, jongen, jongen, jongen. Wat een prachtig nummer. Elvin Lee, hij zat vroeger bij Ten Years After. Maar hij maakte ook nummers alleen en hij is niet meer. Dit komt van een album af dat heet Elvin Lee en Ten Years After en het heet Pure Blues. Dit was de bluest blues. Bij Blues natuurlijk bij Radio 501 op deze gedenkwaardige zaterdagavond. Tot de middernacht ben ik bij je met een lekker stukje muziek van niemand minder dan Kenny Neal. Hij komt bijna nooit in Nederland en het wordt hoog tijd. Dit heet Ain't Nothing You Can Do. And when you got a headache, headache powder soothes the pain. Once you try to rest, you feel alright again when you got a backache, baby. A little rubbing will soothe the pain. But when you got a heartache, baby, there ain't nothing you can do. A man can't break a stone. He tries another lick. Iceman can't break his ice buys another pig. And your electric lights go out. I can't light or see you through. But when you got a heartache, baby, there ain't nothing you can do. There ain't nothing you can do, baby. There ain't nothing you can do. There ain't nothing you can do, babe. There ain't nothing you can do. And when you meet a friend, you smile because you're glad. And when your friends deceive you, you make you feel so bad. And when you lose a loved one, make you feel real blue. But when you got a heartache, baby, there ain't nothing you can do. There ain't nothing you can do, baby. There ain't nothing you can do. There ain't nothing you can do, baby. There ain't nothing you can do. Kenny Neal, ja. Ain't Nothing You Can Do van het album dat heet Hooked on Your Love. Daarvoor Elvin Lee natuurlijk. We krijgen nu al mailtjes van wat voor nummer was dat, Frank? Dat was The Blues Blues. Ja, dan, eh, het is een nummer wat, wat mij betreft uh, ongeëvenaard is ooit. Eh, we gaan nu naar een promo toe. We gaan niet naar een promo. We gaan gewoon door. Ja, met Brian Lee volgens mij dan. Nou, dat mag ook. Brian Lee maakt altijd goede muziek, kan je mij voor wakker maken. En volgens mij uh, Rogier ook. Dit heet Too Many Wolves. A friend of mine, he come by to see me the other day. He said, man, I'm just a little bent. Could you throw me uh, some money my way? I said, I'd like to help you, my friend. Yeah. I ain't got no money no more. Yes, you know my bucks done got shrunk. And I got too many wolves hanging round my door. Now the gas man wants his money. And the telephone man was here yesterday. Man, here's my electricity bill. Which one should I pay? Man, it's so, so sad. Cause I ain't got no money no more. Washington, D.C. But I'm at the bottom of the food chain. They ain't got nothing for me. It's such a struggle, such a struggle. I just don't care no more. No, I don't. Yeah, I think I'm just gonna jump off the GNO. Oh, Lord. Cause I got too many wolves scratching on my door and snarling and man, I gotta get out of here. Is het zo heerlijk weg, zeg ik dan. Brian Lee van het album My Lady Don't Love My Lady. Ja. Gezellig hier in de studio. En toen kregen wij een spoedverzoek. Oh ja, een spoedverzoek, jawel. 3 euro in de pot voor het volgende plaatje. En dan denk je bij jezelf, dan moet ik dat even recht gaan praten. Het is voor Arwin. En eh, wie kent Arwin niet natuurlijk. Hè? Hij loopt hier altijd rond. En hij was straks ook op de radio. En gisteren op de radio. En eergisteren op de radio. Hij is eigenlijk altijd met radio bezig volgens mij. Maar hij heeft een nummer uitgezocht. Dat is van Arrested eh, Development. En eh, ja, hij heeft wel goed geluisterd naar het programma. Want er zit wel degelijk blues in. Ik noem dat dan maar de scheidingslijn tussen de blues en aanverwante artikelen. Eh, dat nummer wat we gaan draaien, dat heet Mama Always On Stage. all day. But mama, don't sleep, your life's a turning page. Mama's always on stage. Mama's always on stage. Mama's always on stage. Ah, mama's always on stage. Hey, hey, let me guess you're bored. Wanna get loose and attack the dance floor? Cool. I hold it. You have a good time. I keep your baby awake so baby sleeps after nine. This is reality. We need to tune our minds behind. But since he's a sucker, just leave him be. The revolution is now to brothers like me. You step in cause your man stepped out. To raise these children, no doubt. So let's go to it and possibly bring a generation of mats in the future. See, I respect you in a strong way. Super late nights cause your baby slept all day. But mama don't sleep, your life's a turning page. Mama's always on stage. Keep up your strip now cause we must grow. and Nurture another mind before yours expires. Pass it on, push it along, like the brothers said in that one song. We respect you all the way. Late, late nights, cause your baby slept all day. But mama gotta stay strong, carry it on. Hey, mama's on stage. On stage, mama's always on stage. Mama's always on stage. Mama's on stage. Mama's always on stage. Ja, dus flinterdunne scheidingslijn tussen de blues en aanverwante <laughs> muzieksoorten. Speciaal voor Arwin. En dat leverde 3 euro op. Heb jij ook zoiets? Laat het dan de volgende keer vooral <laughs> horen. Want dan ben ik weer bij je terug. Maar voorlopig ben ik nog even bij je tot aan middernacht. We hebben wat moois voor je. Er is heel wat om te doen geweest om deze man. En vooral de indrukwekkende documentaire die, die, eh, die over hem gemaakt is. Ik heb het over de soulzanger Charles Bradley. Het album dat heet, het tweede album, dat heet The Victim of Love. En ik ga het heel moois daarvan draaien. Laat maar komen, Rogier. Het komt heel donker binnen. En het klinkt ook donker. Maar het is een nummer op zijn lijf geschreven. Als hij het zingt, dan is het waar. Dit heet Through the Storm in Louisiana op zaterdag. Thank you for help me through the storm. I thank you for help me carry on through the storm. It's been a long time coming, and the world keep turning around through the storm. When the world give you love it's turned for love. It fills your soul. I thank you for helping me through the storm. I thank you for helping me carry on through the storm. day after day, week after week, month after month, turn to a year. Oh, oh. I thank you for helping me through the storm. I thank you for helping carry on through the storm. I've been to so many changes, but somehow I hold on. I don't know where, don't know where to go but I'm gonna keep holding on, baby. Day after day, week after week, month after month, turned into a year. Oh, oh, oh. I think. I thank you for helping carry on through the storm. Oh, oh, baby. I, I really thank you. Come on, darling. Jouw radio, jouw muziek. Dit mag niet gebeuren. Al vier jaar lang hoor jij het echte muzikale talent via www.radio501.nl. Veel artiesten hebben hun carrière zien starten bij het radiostation voor onbekend en opkomend muzikaal talent. Wij zijn van plan om hier nog heel lang mee door te gaan. Maar daarvoor is jouw hulp nodig. Klik op de button op onze site om via een donatie de Radio 501 voor te laten bestaan. Help Radio 501 en help hierdoor jezelf op de hoogte te houden van de beste programma's en de nieuwste muziek. Voor de kunst, voor jouw radio met echte muziek. Je luistert naar Blue Sienna op zaterdagavond. Mijn naam is Frank van Engelen. Ik ben tot uh, middernacht bij je. Through the Storm hoorde je net van Charles Bradley. We pakken de boel weer op met een eh, aantal grootheden die je zijn weergaan niet kent. Otis Rush en Friends. En dan hebben we het over onder andere Eric Clapton. En later doet Luther Allison ook nog mee. En dit nummer heet Crosscut Soul. dan blues. Bluesiana. The finest blues you've never heard. We zijn er bijna doorheen, lieve vrienden en vriendinnen. Zo ga ik jullie maar noemen hè, bij Radio 501. <laughs> Want dat eh, kan eh, volgens mij wel. Luciana eh, met eh, Frank van Nijlen, daar ben ik tot dan eh, middernacht. En even een, een, puntje van een agenda, om dat zomaar even te noemen. Want volgende week kan ik er niet live bij zijn. Dat was al bekend, maar dat is gewoon zo. Want dan zit ik in de studio voor eigen opnames. Dus dat, dat was al gepland. En ben er graag 4 mei in ieder geval natuurlijk weer. Maar misschien dat er wel iets voor in de plek komt volgende week. Maar daar gaan we het even met Armin over hebben en de rest van de club hier. Ik ga nu even wat nieuwe albums met je doorbrengen. En dat ga ik doen eh, even direct. Nieuwe albums uit van Andy T en Nick Nixon. Het album heet Drink, Drank and Drunk. Dan gaan we naar de ear. Quinn Ashton, die heeft een album dat heet Radiogram. John Primer, je hoorde hem straks al. En dan met Bobby Corey Toren uit Chicago, Illinois. Hij heeft een nieuw album. Dan Boulder Child, hij komt er weer aan met niet zomaar wat. Hij komt een tribuut voor Luther Allison uh, etaleren via een eh, cd-schijfje. Jude Johnson, gaan we het zo dadelijk over hebben. En dan natuurlijk Beth Hart en Joe Bonamassa in het eh, nieuwe album. dat heb ik al in de voorbestelling liggen. Dus dat kan niet lang duren voordat je dat hier gaat horen. Want ik hou ervan om dingen snel te draaien. Er wil iemand inbreken. Vertel het. Ik wil kaart inbreken. Waar ben jij volgende week dan? Volgende week dan moet ik opnames maken voor mijn album. Eh, welk album? Bluesy Joint. Bluesy Joint. Yes. Wordt echt een full album. Het wordt een full album. Het is niet een per se blues album. Het is een singer-songwriter album met bluesy en eh, soul touches. En de primeur die komt dan hier terecht, in jouw programma? Of? Ja, en eh, er zijn ook twee cd-presentaties, allemaal al geregeld. Ah, dus, oké, dus, ah, okay. die komen dan ook allemaal bij Radio 501 terecht. Yes. yes. En wie neemt volgende week dan jouw programma over? Nou, daar, hebben, moeten we het nog even over hebben met z'n tweeën. Ja, nou, dat ik, ik, doen, eh. iemand naast jou zitten die echt een ongelofelijke bluesliefhebber is. Ja, maar ik heb Wist jij trouwens dat Rogier van Diesveld een ja. ongelofelijke goede eh, eh, eh, speler is. Nee, maar dat heb ik vorige week al gehoord. Want ik had een mondharp bij mij. En toen hoorde ik dat verhaal. Ik denk, ik doe hem meteen weer in de tas. <laughs> Lia zegt, nee, nee. <laughs> Niet doen. misschien kan uh, Rogier... Uh, ja, ja, ja, ja hij mag het van mij wel doen, maar ik had ook al een ander voorstel. Dus dat kan ik straks ook wel even vertellen dan. Dan hoor ik het later wel. Ja. Dan moet ik me helemaal nergens mee. Ik ga afsluiten. Goed, dankjewel Arwin. We gaan kijken wat we gaan doen volgende week. Dat hoor je nog eh, als je gaat inschakelen via radio 501. Via je computer natuurlijk. Doe je ehm, via de site. Ja, kun je ook alle weetjes en watjes vinden over Radio 501. Ik ga afsluiten met een schoonheid van een dame. Die dame die heb ik eh, een paar jaar geleden ontmoet ergens in een uh, Gelders gehuchtje. Ze heet Jude Johnstone. Ik ben al jarenlang fan van haar en ook mijn vriendin. Dit is het nieuwe album dat heet Shatter. Wij gaan luisteren naar het prachtige nummer Your Sight on the Bed. sad, baby. Ik hoor hem al op. <laughs> Jude Johnson en eh, Your Side of the Bed. Prachtig toch? Ik ga eh, afsluiten. Ik bedank iedereen hartelijk voor het gezelschap deze dag. Eh, voor mensen die allemaal zijn langs geweest. En de mensen hier gezellig hier allemaal in de chatroom. En de mensen hier allemaal rondlopen. Allemaal met een big smile. En eh, ik hoop dat jullie het allemaal heel erg naar je zin hebben gehad. Ik in ieder geval wel. En eh, morgen even lekker het zonnetje pakken. Ik wens jullie veel plezier met de rest van de programmering van Radio 501. Mijn dank gaat natuurlijk ook uit naar mijn sidekit Rogier. En eh, ik ben er over twee weken, twee weken weer. Volgende week dan heb ik mijn eigen albumopname in Tiel. Laat me vooral met rust dan ook. <laughs> Want dat is echt nodig om dat gewoon in alle rust te kunnen doen. Maar het komt helemaal goed. Ik dank je hartelijk voor het luisteren. En eh, dit is eh, tot slot de eindtune van mij van eh, James Brown, oftewel de GB's. En het heet Honky Tonk. Prettig weekend nog verder en tot een andere keer. Dag, dag.